Dat heeft een te grote impact op haar gezin, zegt ze. Naast begrip en respect van collega's zijn er ook bezorgde reacties, zegt verslaggever Wilma Borgman. Deze keer hoor je ook dat eh, veel politici hun afschuw uitspreken over de reden dat Kaag ermee stopt. Eh, ze heeft privé een onacceptabel hoge prijs moeten betalen voor haar werk, zegt bijvoorbeeld Mark Rutte. Een Kamerlid van D66 die noemt het vrouwenhaat om een politica mond dood te maken. Dit is niet alleen een probleem voor Kaag, maar een probleem voor ons allemaal. Laat eh, Wopke Hoekstra weten, want ja, Ehm, er komen verkiezingen aan. Er moeten een heleboel nieuwe kandidaten worden gezocht om al die lijsten te vullen. Wie wil er nog in de politiek als dit de keerzijde is? Een jongen van 19 is op zijn werk in Den Haag neergestoken en beroofd. Dat gebeurde gisteravond in een restaurant. Op foto's is te zien dat er ramen van kapot zijn en er bloed op de weg ligt. De politie denkt dat er twee daders bij betrokken zijn. Die zijn nog spoorloos. In Duitsland hebben klimaatactivisten twee vliegvelden geblokkeerd. In Hamburg en Düsseldorf konden vier uur lang geen vliegtuigen landen of vertrekken. De activisten hadden zich vastgelijmd op de startbaan. En misschien een ideetje voor als je nog steeds geen plannen hebt voor de zomervakantie. Je hoeft niet naar de camping, het kan ook iets heel anders zijn. Oekraïne bijvoorbeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel komt daar Marije tegen. Zij helpt met een groep vrienden bij het opknappen van verwoeste huizen. Verstaan jullie elkaar? Bepaalde woorden die herken je wel. Dus uh, dan weet je rolmaat. Schroefmachine, hoe zeg je dat? Eh, <laughs> ja, dan is het meer met geluid, zeg maar. De eigenaar van de woning is super blij met ze. Hij kan best wat dingen zelf, maar het repareren van zijn dak had hij alleen niet gekund, zegt hij. Het weer, een zonnetje, wat wolken, paar stevige buien, 20 tot 24 graden. Morgen begint droog en zonnig met maximaal 21 graden op de Wadden en 27 in Limburg. Later trekt het dicht en gaat het wat sputteren. ZFM, verkeersupdate.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 de benen, beest, jasje roept de ober, doe mij maar een esma. Mag ik één esma alsjeblieft? Leuke kakkers, hemd van that you've gone on a reasonable doubt. Yeah. FM, Zon, zee, zandvoort en zomerhit. freedom. You're Dit is ZFM Zandvoort.